Vijf uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De AEX leed vandaag het grootste verlies in 10 jaar. De beursindex verloor op het dieptepunt bijna 9 In de loop van de middag ging het weer wat beter, maar de AEX is weer helemaal terug bij af. Door de beurscrisis in China is de hele jaarwinst in een paar weken verdampt. Ook Wall Street dook bij opening in het rood. De Dow Jones verloor bij opening meer dan 6 en de technologiebeurs Nasdaq meer dan 8 in de Maarseveense plassen is het lichaam gevonden van de jongen van 14 die sinds gistermiddag werd vermist. De jongen is vermoedelijk verdronken. Het lichaam is gevonden door een robot met een onderwatercamera. Gisteren werd naar de jongen gezocht met een sonarboot, maar het zoeken werd bemoeilijkt door de vele waterplanten op de bodem van de Maarseveense plassen. Daphne Schippers heeft op de WK Atletiek in Peking zilver behaald op de 100 meter. In de finale moest Schippers de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser Price voor laten gaan... die de wereldtitel veroverde in 10 seconden en 76 honderdste. Schippers finishte in 1081 honderdste. Dat is na de halve finale waarin ze 1083 honderdste liep opnieuw een Nederlands record. Daphne Schippers is de eerste Nederlandse vrouw die bij de wereldkampioenschappen atletiek in de buitenlucht op de 100 meter een medaille verovert. Bij rellen bij demonstraties in Nepal zijn zes politieagenten en drie burgers omgekomen. In het westen van het land eisten duizenden betogers onafhankelijkheid. Een aantal demonstranten zou de politie hebben aangevallen met stenen, messen en speren. De betogers zijn van de etnische Taru. Ze willen een eigen staat, los van de federale staat... waarvoor in Nepal een nieuwe grondwet wordt ontworpen. Het weer, bewolking en af en toe zon trekken ook buien over met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In de avond en nacht vallen de meeste buien in het westen.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 A2 Utrecht-Den Bosch tussen Evening en Geldermalsen 7 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een klein stukje verderop eh, staat er bij Zalbommel ook nog 6 kilometer file. A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend 9 kilometer.